Twee uur. Waterwalgemoed met het RWS Journaal. Kelly bracht samen met een Rus 340 dagen door in het ruimtestation ISS. Doel was om te onderzoeken hoe lichaam en geest reageren op zo'n lange tijd in de ruimte. Ook na zijn vertrek bij NASA blijft Kelly beschikbaar voor tests die nog bij deze missie horen. Premier Rutte vindt de kritiek van het CDA op de vluchtelingendeel die Europa met Turkije heeft gemaakt onbegrijpelijk, zei hij in het radioprogramma Met het oog op morgen. Maandag sprak Europa met Turkije onder meer af dat het land vluchtelingen terugneemt die via Turks grondgebied naar de EU reizen. In ruil daarvoor krijgen de Turken miljarden steun en verdwijnt de Turkse visumplicht in Europa. Volgens CDA-leider Buma heeft Rutte Europa in de uitverkoop gedaan. Rutte ontkent dat en zegt dat de oorspronkelijke Turkse eisen veel verder gingen. De Franse president Hollande heeft gisteravond het concert in Parijs overgeslagen... dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima hadden georganiseerd. Het concert werd aangeboden als dank voor de gastvrijheid tijdens het staatsbezoek. Hollande zou het concert bijwonen, maar vertrok voordat de muzikanten begonnen te spelen. Hollande zou zijn weggegaan om een partijbijeenkomst voor te bereiden. Een groot aantal Amerikaanse prominenten heeft in Californië de uitvaart bijgewoond van de voormalige presidentsvrouw Nancy Reagan... Naast politieke kopstukken als Hillary Clinton en George W. Bush... waren er ook Hollywoodsterren als Tom Selleck van het tv-programma Magnum... en Mr. T van het programma A-Team. Nancy Reagan wordt begraven naast haar man, oud-president Ronald Reagan. Het weer vannacht zijn er opklaringen, maar ook wolkenvelden. De temperatuur daalt tot iets boven 0 aan zee en min 2 in het oosten. Lokaal kan mist ontstaan.